Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen Black Friday in België en Frankrijk. De Belgische regering roept grote webwinkels op om de kortingsacties uit te stellen. De regering in Frankrijk zet webwinkelgigant Amazon onder druk om dit jaar Black Friday over te slaan. Hier in Nederland gaat Black Friday vooralsnog gewoon door. Premier Rutte denkt dat het wel goed komt met de drukte in de winkelstraten. Ga niet dreutelen in die zaken, maar eh, eh, probeer te komen snel tot je keuze en, en weer weg zodat anderen naar binnen kunnen. Geen reden om Black Friday te verbieden nou, verbieden niet, maar allemaal moest je je houden aan de regels. Ja, anders dan in Nederland zijn in Frankrijk en België veel winkels door corona dicht. Jongeren willen knallen tegen het vuurwerkverbod. Op onder meer Snapchat en Telegram gaan berichten rond van jongeren die oproepen om samen zoveel mogelijk vuurwerk af te steken... om zo te protesteren tegen het verbod. Het protest zou morgenavond om 8 uur zijn. Bij de Oosterscheldekering in Zeeland zijn vanmiddag drie dolfijnen gezien. Bijzonder, zeggen kenners, want die komen komen hier normaal niet voor, al zien waarnemers de laatste jaren vaker dolfijnen aan de Nederlandse kust. En dit horen de spelers van Willem II en VVV Venlo morgenavond. Juichende supporters dus. Het stadion is vanwege corona nog hartstikke leeg, maar door de stadionspeakers zijn straks wel de fans te horen. Op tv wordt er al langer stadiongeluid ondergeschoven, maar dat gebeurt nu voor het eerst ook echt in het stadion zelf. Het geluid van de fans is opgenomen tijdens een eerdere wedstrijd tussen de twee clubs, toen er nog wel publiek welkom was.